NOS Nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Premier Rutte wil een meerderheidskabinet van vier partijen. In zijn gesprek met informateur Schippers heeft hij gezegd... dat in ieder geval VVD, CDA en D66 er deel van moeten uitmaken. Aangevuld met de ChristenUnie, de PvdA of de SP. Hij spreekt geen voorkeur uit voor een vierde partij. Schippers ontvangt vandaag een groot aantal fractievoorzitters voor een verkenningsronde. Dirk Kuyt zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De 36-jarige aanvoerder van landskampioen Feyenoord traint de komende dagen nog mee, maar stopt daarna. Kuyt blijft wel in een andere rol verbonden aan de club. Hij hoopt in het technisch management te komen. Dirk Kuyt speelde ook voor FC Utrecht, Liverpool en Fenerbahce. Hij kwam 104 keer uit voor het Nederlands elftal. Een veroordeelde terrorist en aanhanger van IS is vorige week opgepakt op luchtmachtbasis Volkel. De man werkte voor een bouwbedrijf dat graafwerk doet op de vliegbasis. Volgens RTL Nieuws viel hij op toen hij daar foto's maakte. Hij is na twee dagen weer vrijgelaten omdat er geen aanwijzingen zijn dat hij iets strafbaars wilde doen. De nieuwe Franse president Macron heeft zijn ministersploeg bekendgemaakt. Het zijn elf vrouwen en elf mannen. Die gelijke verdeling had hij eerder beloofd. De ministers komen uit verschillende politieke partijen, zowel links als rechts. De socialist Jean-Yves Le Drian wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Door mensen uit verschillende partijen te benoemen... wil Macron de kloof tussen links en rechts in Frankrijk overbruggen. Tom Dumoulin behoudt de roze trui in de Giro d'Italia. Zijn eerste plaats in het algemeen klassement kwam niet in gevaar tijdens de etappe van vandaag. Die werd gewonnen door de Spanjaard Omar Freije. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Wel raakt het vanuit het westen geleidelijk bewolkt, gevolgd door buien met onweer. Morgen is er veel bewolking met van tijd tot tijd buien, vooral in de oostelijke helft van het land.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 Op eh, de A5 richting Amsterdam tussen datzelfde knooppunt De Hoek en de aansluiting met de A10 bij Westpoort 9 kilometer file. In beide gevallen kost je dat een half uur extra. Dat heeft te maken met eh, files op eh, de ringweg van Amsterdam, de A10. Zo staat er tussen Over Amstel en Sloterdijk vanaf de A10 Zuid naar de A10 West 11 kilometer file. En vanaf de A10 West naar de A10 Noord via de A10 Zuid staat 19 kilometer file tussen Sloterdijk en Schellingwoude. Er staat daar een kapotte motorfiets op de de linker rijstrook. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Eemnes en Reis Rijnsweert 16 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het kost je nog wel drie kwartier.